Een van de punten op de agenda is een schadevergoeding voor getroffen boeren. Veel Duitse boeren zijn in financiële problemen gekomen omdat hun bedrijf is stilgelegd en doordat de markt voor eieren en vlees is ingezakt. Zakt. 1 op de vijf Duitsers eet minder eieren en meerdere landen hebben de import van vlees en eieren uit Duitsland verboden. In de deelstaat Neder-Saxe is de sluiting van 3000 boerenbedrijven inmiddels opgeheven. Er is vastgesteld dat hun producten niet verontreinigd zijn met dioxine. 1470 andere bedrijven blijven voorlopig dicht, omdat daar nader onderzoek nodig is. Het OM heeft de lijst openbaar gemaakt met de stoffen die waren opgeslagen bij Chemiepak in Moerdijk. Het overzicht wordt gebruikt bij het strafrechtelijk onderzoek naar de brand. Omdat er maatschappelijk gezien behoefte is aan meer duidelijkheid, is besloten om de lijst te publiceren. Op de lijst staan allerlei chemische stoffen waarvan een groot deel op zich gevaarlijk is, omdat veel is verbrand kan met de lijst weinig worden gezegd over de verspreiding ervan. Bij de Amerikaan die verdacht wordt van de aanslag op het democratische congreslid Giffords zijn papieren gevonden waarin hij schrijft dat hij Giffords wil vermoorden. De politie ontdekte bij hem thuis een kluis met een envelop. Hij schrijft dat hij de aanslag heeft gepland en hij heeft er een handtekening onder gezet. De politie gaat er voorlopig van uit dat hij in zijn eentje...